bestaat, dan zou ik aan hem willen vragen: God, geef de mens een kans van slagen en laat het hier niet op zijn beloop. Is er nog hoop? zou ik wanhopig willen schreeuwen? Waarom wordt er na zoveel eeuwen nog steeds gemoord, nog steeds Geef ons vrede. Geef ons vrede. Geef het nu. Als God bestaat, is Hij dan doof voor de gebeden? die smeken sinds de Hof van Eden. Geef ons vrede.